Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een corona-uitbraak op een basisschool in Bergse Hoek. Op die school in de buurt van Rotterdam zijn zo'n 75 mensen positief getest. Ongeveer de helft van hen was volgens de GGD besmet met de Britse variant van het virus. Die is waarschijnlijk extra besmettelijk. Ondertussen is in Nederland het vaccineren dan echt begonnen. De allereerste prik ging in de arm van de Brabantse Senna. De mouw gaat weer naar beneden, Senna staat op. Het is gebeurd. Ik voel me gewoon hartstikke goed. Ik heb er niks van gevoeld. Tot nu toe eh, is het allemaal super verlopen. Een bijzonder moment waar minister De Jonge ook speciaal voor naar Veghel is gereden. Ja, dit is fantastisch toch? Dit is een enorme mijlpaal. Want dit is het begin eh, van het einde van de crisis waar we nu al tien maanden in zitten. Later vanmiddag begonnen ook de ziekenhuizen met het vaccineren van onder meer IC-personeel. Ook Diederik Gommers kreeg de prik. Ja, nou, het voelt gewoon heel goed. Omdat we, we hebben hier zo lang naartoe gewerkt. En dat dit dan een moment is. En ik, ik, ik zie dit echt als een nieuwe fase. Alle vaccins die nu in de armen gaan zijn van fabrikant Pfizer. Maar is vandaag door het Europees Medicijnagentschap ook een tweede vaccin goedgekeurd. Dat van fabrikant Moderna. Deze onderzoeker was betrokken bij de tests ervan. Het is een vergelijkbaar vaccin. En ook als je dus naar de bijwerkingen en het effect kijkt, dan is het heel vergelijkbaar. Volgens minister De Jonge worden de eerste Moderna-vaccins waarschijnlijk volgende week geleverd. En er is ander nieuws. Wikileaks-oprichter Julian Assange blijft voorlopig vastzitten in zijn Britse cel. De rechter daar zei eerder deze week dat hij niet mag worden uitgeleverd aan de VS. Maar dat land kan nog in beroep. Tot die tijd komt Assange dus niet vrij. Amerika zegt dat hij op Wikileaks over meerdere staatsgeheimen schreef. En het is vandaag Drie Koningen. Voor veel mensen de dag waarop ze hun kerstboom de deur uit doen. In Haarlem zamelt onder meer Robert ze in voor de gemeente. Hij gooit sommige bomen met ballen en al in de pletter. Ja, ik ga het niet allemaal uitpeuzelen. Dit eh, kost te veel tijd. Ja, maar kom je het tegen? Ja, ik kom wel tegen, ja. ja echt ook nog kerstballen? Ja, kerstballen, versiering, uh, chocolaatjes, alles. En dat is niet zo handig, want uiteindelijk worden de bomen verwerkt tot compost. Het weer, het gaat op veel plekken een poosje regenen. In het oosten valt natte sneeuw. Morgen kan er in de heuvels van Limburg sneeuw vallen. In de rest van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 1 tot 4 graden.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 forgiving just about forget, let him take you on a first date again rest. There've been changes beyond my dreams. Everybody wants me to sing. There've been changes beyond my grasp. Things I'm zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Haagse bronnen verwachten dat de lockdown in Nederland na 19 januari... zoals al werd verwacht, met zeker twee weken wordt verlengd... vanwege het hoge aantal besmettingen. Dat betekent dat ook scholen en kinderopvang de rest van januari dicht blijven. Ook de Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor het coronavaccin van Moderna. Vanmiddag werd het al goedgekeurd door het Geneesmiddelenbureau. Minister De Jonge verwacht dat de eerste doses ervan volgende week worden geleverd. En de GGD heeft al 30 besmettingen met de Britse coronavariant geconstateerd... bij een uitbraak op een basisschool in Bergse Hoek.